12 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De regering van Curaçao heeft de parlementsverkiezingen van morgen verplaatst naar volgende week woensdag. Het eiland wordt geteisterd door zware regenval vanwege de orkaan Matthew die in aantocht is. De regering besloot in overleg met de meteorologische dienst op het eiland de verkiezingen te verplaatsen. Aruba, Bonaire en Curaçao lagen eigenlijk niet op de koers van de tropische storm die onderweg was naar Jamaica, Cuba en Haiti, maar de orkaan veranderde van richting. Ook volgend jaar zijn er nog zo'n 100 Nederlandse militairen actief in Afghanistan. Het kabinet verlengt de bijdrage aan de NAVO-missie, schrijven de ministers Hennis en Koenders aan de Tweede Kamer. De Nederlandse militairen blijven in het noorden van Afghanistan en in de hoofdstad Kabul om de politie en het leger te adviseren. Nederlandse militairen hebben tussen 1945 en 1950 in Indonesië structureel en op grote schaal extreem geweld gebruikt. En de legerleiding en de regering in Den Haag wisten daarvan. Dat schrijft historicus Remy Limpach na jarenlang onderzoek in het boek De brandende kampongs van generaal Spoor. Volgens Limpach zijn er duizenden gevallen van structurele oorlogsmisdaden. Minister Bussemaker vindt geweld en intimidatie bij studentenverenigingen onacceptabel. Dat zegt ze naar aanleiding van de schandalen rond de Groningse studentenvereniging Vindicat. Daar werd tijdens een ontgroening een student zo hard op zijn hoofd geslagen dat hij hersenschade opliep. Ajax heeft ook de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Europa League gewonnen. De Amsterdammers wonnen thuis met 1-0 van Standaard Luik. De winnende treffer werd in de 29e minuut gemaakt door Casper Dolberg. En dan het weer. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog en het wordt een graad of 14.